9 uur. Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De gemeente Urk hangt morgen de vlag stok vanwege het overlijden van twee vissers op de Noordzee. Eerder vandaag vonden marineduikers hun lichamen in de stuurhut van de Kotter. Het gaat om de 41-jarige eigenaar van het schip en zijn 27-jarige werknemer. De Kotter zonk donderdag toen die in zwaar weer op weg was naar Den Helder. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. Er is brand in het voormalige gemeentehuis van het Noord-Hollandse Opdam. De bovenverdieping van het Rijksmonument is ingestort. Het vuur dreigde over te slaan naar onder meer een verzorgingshuis... maar dat hoefde niet te worden ontruimd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De slachtoffers van de aanslag vrijdag in Londen zijn geïdentificeerd. Het gaat om een man van 25 en een vrouw van 23. Ze werden doodgestoken door een extremist... die vorig jaar vervroegd werd vrijgelaten. Agenten schoten hem na de aanslag dood... Premier Johnson zei vandaag na aanleiding van de aanslag... dat in Groot-Brittannië in totaal 74 veroordeelde terroristen vervroegd zijn vrijgelaten. Volgens hem worden ze goed in de gaten gehouden. Bij een busongeluk in het oosten van Siberië zijn 19 passagiers om het leven gekomen. De touringcar brak op een brug door de hekken en landde ondersteboven op een bevroren rivier. Ook in Tunesië vielen veel doden bij een busongeluk. Zeker 22 passagiers kwamen om het leven toen de bus in een scherpe bocht in een ravijn stortte. In de eredivisie heeft AZ thuis met 1-0 gewonnen van VVV Venlo. Feyenoord won in Rotterdam ook met 1-0 van PEC Zwolle. Eerder op de middag won koploper Ajax uit bij FC Twente met 5-2. FC Utrecht verloor thuis met 1-0 van hekkensluiter RKC Waalwijk... en de wedstrijd FC en PSV is zojuist begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht vriest het vooral in het zuidoosten en is het plaatselijk mistig.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 Zondagavond 1 december, het officiële begin van de feestmaand. En dat betekent dat we kunnen gaan aftellen richting Sinterklaasavond, de kerstdagen en het einde van het jaar met natuurlijk de eerste klapper, de Dance Radio Top 100. Het is vanavond een koude avond, dus lekker om binnen te blijven. En is lekker de laatste uren van je weekend te kokoenen met heerlijke oldschool classics. En het was me ook het weekje van de oldschool herinneringen tijdens optredens. Afgelopen donderdag de Grandmaster Flash in de Hedon in eh, Zwolle. En vanavond Paradiso Noord met de BB&Q Band. Maar voor de thuisblijvers is dit de Downtown Dance Show. Ik zeg dan ook maar, oh, I want you all tonight. do All Tonight uit 1983 op eh, Pretty Pearl Records. En inderdaad hoor, ja, hij zat eh, ook bij de Brooklyn Bronx en Queens Band eh, vanaf het begin af aan. Op alle vier de albums als lead singer. Is er helaas vanavond niet bij in Amsterdam-Noord tijdens het optreden, want hij overleed, als ik het goed heb, in 1994 deze Curtis Hairston. Laat heel veel lekkere muziek achter. Muziek die we graag draaien hier bij de Downtown Dance Show op Dance Radio. En zo ook deze swing. Dit is Too Close. Call me up. baby. I know you want to fool with. And if it seems that I'm all that, I'm not stating that's a fact. But I bet you never leave unsatisfied. No, so just sit outside some time to taste a bit of mine. And I'm sure that you have been thinking about me all the time. Now that we have made it through the times of being shy, there's no reason to. I love you. Cause you know exactly what Jimmy Kirk en Marcus. The voice van Too Close. maakte inderdaad in 1993 een eh, album eenmalig. Het album More to a Man. Daarvan hoorde je hun grootste hit Call Me Up. De Downtown Dance Show. Lekker live tot 12 eh, uur met heerlijke platen. Ik neem je mee naar 1988. Een beetje een eendagsvlieg. Deze Daddy-O en The Ant-Man. Dit is Jam on Bass. One The End Man, de Jam On Bass 1988. Een lekkere eendagsvlieg op Timex Records. Een eh, sublabeltje van de eh, Hot Records. Voor het eh, kleinere werk. Als je een klein budget had, zeg maar. Volgende dame, Liz Haug. Master D, and we are Hoodoo. Hi, this is Alexander O'Neill. My name is George Duke. This is Brother Africa Bambata of the Almighty Universal Zulu Nation. Hi, I'm Howard Hewitt. Hi, my name is Arthur Baker. Hi, everybody. I'm Melba Moore. I'm Lady E from Nucleus. Cosmo D. Hi, I'm Mary Davis. And I'm Abdul Raouz. And, and we're the SOS Band. Snoop D-O Double G. Hi, I'm Jody Watley, keeping the old school hip hop alive at Dance Radio Amsterdam. was dat Strange Relationship. Hij zat eh, ooit eh, bij Shalimar en is getrouwd geweest met eh, Nia Peoples. Een hele mooie dame. En die maakte in hetzelfde jaar ook een 12-inch. Haar eerste 12-inch, de in 12-inch Trouble. Dat zet mij aan het denken. Zij maakt een plaat Trouble en hij maakt een plaat Strange Relationship. En het verbaast me niet dat het uit elkaar is gegaan, die twee. <laughs> het, is, het valt te raden. Even kijken op het forum. Ik zeg een goedenavond uh, Bram, Hadi Marco, Hadi Breuking, Hadi Mug, Hadi Hoppa, Control Alt Delete. Gezellig mannen. Ik ga zo eens even kijken naar de verzoekjes. Maar ik had er alvast eentje gevonden. Deze wordt aangevraagd door... dan moet ik heel even terugkijken. Oh ja. Control Alt Delete. De mannen en dames van Nucleus. is Automan. van Nucleus. De LP Jam on Revenge. Waar ontzettend veel grote hits op stonden trouwens. Eh, denk eventjes aan de, de Jam on Revenge zelf. Die al snel werd gebombardeerd tot de Wiki Wiki song. Jam on It. En ook deze plaat. Auto Man. En inderdaad de Happy Synth versie. Ja, die heb ik helaas niet. Eh. misschien moet ik daar eens naar kijken. Wellicht staat hij op de 12 inch. Ik heb alleen deze LP. Waar deze op staat. De Auto Man. Even de Edelvlieg 1985. Ik neem je mee naar Londen. Dit is Dante, Freak in Me. Dante, Freak in Me. De man komt uit Londen, weet ik. Eh, en voor de rest is er eigenlijk niks van deze man bekend. Daarom betitelen we hem ook als een eendagsvlieg. Deze mooie boy luistert naar de naam O'Brien. En dit is een van zijn grootste hits uit 1984, Love Light. I can't wait no longer. Tell me girl beetje in het midden van zijn eh, carrière. Hij begon eh, in zo'n 1981 tot 1986 eigenlijk. Deze grote hit bracht hij uit in 1984. Dan kennen we twee andere hitjes, I'm Freaky en eh, Tenderoni, maar... Hij heeft eigenlijk vijf LP's gemaakt totaal, dus... Ik had er zelf wat meer van verwacht, van deze man. funkiest. I love it. The freakiest. It's awesome as shit.